4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Automobilisten die tijdens het rijden hun telefoon gebruiken... terwijl die in een houder op het dashboard zit... kunnen daarvoor toch een bekeuring krijgen. Een kantonrechter in Leeuwarden oordeelde vandaag dat het net zo strafbaar is... als het in de hand houden van een telefoon. Een automobilist uit Sneek was in beroep gegaan tegen een boete die hij daarvoor kreeg van 239 euro. D66 wil net als de ChristenUnie liever geen compromissen sluiten over onderwerpen waar de twee partijen principieel over verschillen. Partijleider Pechtold geeft dan de voorkeur aan een vorm van uitruilen. Hij zei dat na afloop van een gesprek met ChristenUnie-leider Segers en informateur Zalm. De twee partijen verschillen op belangrijke punten zoals voltooid leven en orgaandonatie van mening. Ten zuiden van Calais is de verdachte opgepakt van de aanval op militairen vanochtend. Bij de politieactie is geschoten, waardoor de arrestant gewond zou zijn geraakt. Vanochtend reed in een voorstad van Parijs een man met zijn auto in op een groep militairen. Daarbij raakten zes militairen gewond, van wie drie ernstig. Justitie gaat uit van een doelbewuste actie. Het aannemersbedrijf dat voor miljoenen fraudeerde bij voormalig poppodium Waterfront in Rotterdam moet 7,5 miljoen euro terugbetalen aan de gemeente. Het bedrijf stuurde facturen naar de gemeente van verbouwingen, maar volgens de rechter is het grootste deel daarvan nooit uitgevoerd. Ook werden werkzaamheden dubbel gedeclareerd. Bij een aanslag op een medische instelling in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zes vrijwilligers van het Rode Kruis om het leven gekomen. Dat gebeurde een week geleden. Bij de aanslag zouden ook burgers en ander medisch personeel zijn omgekomen. Het weer, vanavond wordt het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen vooral in het zuidoosten buien en 19 tot 21 graden. Vrijdag blijft het bijna overal droog. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. You know, to this episode and I'll see.